uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeester Halsema van Amsterdam kijkt of ze maatregelen kan nemen tegen het studentenkoor. Dit weekend gaven leden van de studentenvereniging hoeren speeches tijdens een lustrumfeest. Ze riepen onder meer dat vrouwen niks meer en niks minder dan een hoer zijn. Halsema is hartstikke geschrokken en noemt de uitspraken onaanvaardbaar. Ze zegt dat ze onderzoekt of ze maatregelen kan nemen. De vereniging heeft zelf besloten om even geen nieuwe leden aan te nemen... en drie mannen die speechten zijn opgestapt. Boeren hebben een brief op de mat gekregen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Hij nodigt ze uit om volgende maand te komen praten. Ook natuurorganisaties, banken en voerfabrikanten hebben een uitnodiging te pakken. De afgelopen tijd blokkeerden boeren snelwegen en distributiecentra... omdat ze boos zijn over de stikstofplannen van het kabinet. De marechaussee onderzoekt een mishandeling op Pinkpop. Een militair zou na afloop van het concert van Metallica op de vuist zijn gegaan met een festivalbezoeker die inmiddels aangifte heeft gedaan. De marechaussee roept getuigen zich op zich te melden. En nog een uurtje en dan begint Lady Gaga in de Gelredoom met haar concert. En de echte fans die zijn er natuurlijk al lang. Zoals deze toppers, die hebben een nachtje bij het stadion in Arnhem gelegen. Onder dit eh, witte gel met z'n allen gelegen. Op een matje. Op een matje, op een luchtbed. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik zie er heel vermoeid uit. Ik heb wallen <laughs> en het doet, alles doet pijn. Maar dat doe je, dat doe je gewoon voor Lady Gaga. Ra, ra, ah, ah, ah, ra, ra, la, heb ik het weer nog. In het noorden kan het vannacht een beetje regenen. De rest van het land houdt het droog. Ook morgen droog, soms wat zon. Het is dan 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file doordat bij Amsterdam de A10 Zuid dicht is. En ook de A4 is daar afgesloten vanwege werkzaamheden. Het is daardoor druk op omleidingsroutes. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je een half uur vertraging... tussen Bad en de afrit AMC. Er staat ook nog eens een auto met pech. Op de A10 Noord staat file voor de Koentunnel.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 When I get there, I'm gonna kiss the ground. Vandaag een wat ander begin. Ik begin met een drietal songs over Amsterdam. De eerste werd vertolkt door Buck Owens, maar ook Mary Gauthier is aanwezig met haar kijk op onze hoofdstad. En zo te horen bezorgt Danny Mac het Red Light District. and daffodils, tulips in the window sills. It's been a heartbreak year. I'm so glad to be back here, walking these old streets with you. Wide awake, a dream come true. into your eyes and see I got everything I'll ever need. of old Amsterdam And I wish I could find someone warm that I could hold on to And lay there beside her and tell her how lucky I am And the canals lay so still as they bring forth their chill to the winter. And the rain makes them shiver and dance like they're almost alive. And as I cut through the night, I see glowing red lights above windows. behind them Call me to their bosoms But I know I can't stay for the night And I'm thousands of miles from my homeland And I'm walking the streets getting stoned But if I can hang on Till I find the right song I'll be happy and drifting along just like everything does with the winter. And become just another old memory of a cold rain. is het favoriete album van de maand. Na een pauze van 15 jaar keerde ze terug naar de opnamestudio's voor haar vijfde album Walking on the Wire. Blij dat Danny Lee weer van zich laat horen. Ze voegt de Mexicaanse flair toe aan Pain of Surrender, met een horensectie die bijdraagt aan de pijn veroorzaakte door een vertrekkende minnaar. surrender I know the name of the great pretender stopte Pieter Sinclair met de middelbare school om zijn muziekcarrière voltijds voor te zetten en bracht vervolgens zijn eerste single Tel Chris en Willie uit. Sweet Out the Ashes in the Morning werd voor het eerst in 1968 uitgebracht door Carl en Pearl Butler. Veel bekender is de uitvoering van Graham Parsons met Emmylou Harris. Let vooral op de laatste. Graham Parsons is van enorme betekenis voor de latere ontwikkeling van de country geweest.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 Lacey J. Dalton deed in de country charts nauwelijks onder voor het origineel, want ook zij scoorde er een top 10 hit mee. Maar dan in de country charts. dreams come true. Crazy van Bodins is een aanstekelijk werkje. Crossroads. Hot stuff. in Holland. De twee matadoren, Robert Smith en Jack Mays, de een in de blues en de ander in de Americana, hebben elkaar gevonden in This Train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This thing is bound for glory. Don't carry nothing but the righteous and the holy. This train, this train is bound for glory. This, this train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers, liars, thieves, nor big shot ramblers. This train is bound for glory. This train This train don't carry no liars. This train. This train don't carry no liars. This train. This train don't carry no liars. The streamlined and the midnight flyer. This small-time jokers. This train don't carry no smoke. two-bit hustlers. This is bound for glory. This This is bound for glory. This ah, this is bound for glory. This When the Grass Grows Over Me is een song van de veelbelovende Jody Kailola Band. behoeft geen krans. Dick van Altena en Johan Jans op stiel. Don't you ever get tired of hurting me. country uit eigen land. Tammy Nelson schreef Beyond the Stars met Delaney Davidson over de dood van haar vader. En begon te dromen over de mogelijkheid dat Willie Nelson het samen met haar zou zingen. Haar droom is werkelijkheid geworden. Last night together Tears on my face when I realize that we're still apart I close my eyes and I try to go back to my slumber The only place that you exist now guitar. indigo and come and go with me. Follow me up past the moonlight and beyond the sky. I won't let the breath leave my chest without taking you with me. Here in my heart, we will never depart darling, we will fly. Beyond the stars, can you zweverig nummer waarin ze haar pijn om een oud liefdesverdriet niet te boven komt. Ze wordt ondersteund door een wervelend orgelarrangement. Danny Lee. zingt Brandy Balen. Al zou ik het willen, dan zou ik het niet kunnen, want het volgende uur wacht op me en hopelijk vergezel je mij naar dat volgende uur.